Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Bij een hevige storm ten noorden van Parijs is een dode gevallen. Negen mensen raakten gewond, vier van hen zijn in kritieke toestand. Een lokale bestuurder spreekt van een soort mini-tornado. Op beelden is te zien dat huizen, wegen, auto's en bomen beschadigd zijn geraakt. Op één plek waaiden drie hijskranen om. Een sporthal is ingericht als opvanglocatie... voor mensen die door de storm bij Parijs hun huis uit moesten. De politie heeft in de binnenstad van Eindhoven zo'n 180 supporters van Napoli aangehouden. Er zijn ook vier PSV-fans opgepakt. Volgens de politie zochten de supporters de confrontatie met elkaar. PSV en Napoli spelen vanavond tegen elkaar in de Champions League. De kabeltram die begin vorige maand crashte in Lissabon... gebruikte een kabel die niet geschikt was voor het vervoer van mensen... blijkt uit voorlopig onderzoek. De tram ontspoorde nadat de kabel tussen twee wagons was losgeraakt. Een van de wagons reed daarna een helling af en botste met 60 km per uur tegen een gebouw. 16 mensen kwamen om, 21 mensen raakten gewond. Bij een inspectie eerder die dag werden geen problemen vastgesteld. Mogelijk komt dat doordat het deel van de kabel dat losraakte niet gecontroleerd kon worden zonder die te demonteren. In Oostenrijk zijn zes tieners veroordeeld tot celstraffen voor het verkrachten, mishandelen en afpersen van een lerares. Eén verdachte werd vrijgesproken. Hij was een oud-leerling van 16 die een seksuele relatie had met een vrouw van 28. Vrienden van de jongen zetten de lerares daarna maandenlang onder druk... met opnames van seksuele handelingen en drugsgebruik. Ze dwongen de vrouw te betalen voor onder meer eten en drinken en sigaretten.